Wow. New York, just like I pictured it. Skyscrapers and everything. Hey, hey, brother. Hey, come here, Slick. Hey, huh? you look, you look hip, man. Hey, you want to make yourself up five bucks, man? Yeah, bro. Hey, I look here, run this across street for me right quick, okay? Run this fucking street for me. Hey. What? Huh? I do not know. What? I'm just going to walk the street. Shut your mouth. Oh, no. That's what I do. Turn around, turn around. Put your hands behind your back.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 Light Orchestra met eh, de overturen, zoals dat heet. We gaan eh, even op de gevoelige tour. Ik vind het een geweldig nummer. Dat was een foutje van mij. Neemt u mij niet kwalijk. Een geweldig nummer van de Scorpions uit eh, een hele tijd geleden. Wind of Change. was eh, Traffic, Hole in My Shoe. Ik ga nu iets eh, draaien, een verzoekje. Voor een, uh, kan rustig zeggen, heel speciaal iemand in mijn leven. Herbert Greunemeyer met Unterwegs. Wieder telefoniert. Gespräche stundenlang, immer öfter bilanziert. Fast nur noch Liebe auf Distanz, bin es alleinseins müde. Es geht mir auf den Keks, das Leben unterwegs. Ohne dich ist es trübe. Ich will dich ja bei mir. Ich brauche dich hier bei mir. Los, komm noch her.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 Je luistert naar CFM. En eh, dat is de omroep voor Zandvoort en omgeving. Druk weekend voor de boeg. Grote jaarmarkt. Hoge temperaturen. Veel volk op het strand. Het wordt eh, denk ik minstens zo druk als afgelopen jaar. afgelopen weekend bedoel ik. Met de heer en zijn zoon Verstappen. U bent gewend van ons. Eén nummer zeker van QB and the Blizzards. En deze keer is het Your Body, Not Your Soul. Eh, zit er alweer op. Het is, eh, hoe laat is het eigenlijk? 58, 19. Ik heb nog een klein minuutje. En dit vullen we op met eh, de police. Ehm, wat mij betreft graag tot volgende week. Ik wens de mensen in Uftel nog een hele fijne avond in de tuin. <laughs> en de ander, die weet wat ik hem wens.